En daar staat een schat aan informatie in, zegt deze verslaggever van het Parool. Vroeger gingen de Willem Holleders eh, die gingen in bos wandelen of een om. Eh, om niet afgeluisterd te worden met, eh, door de politie. Maar dat kan niet meer, want ze zijn fysiek niet in hetzelfde land, in hetzelfde gebied. Dus ze moeten wel een middel gebruiken om met elkaar te communiceren. Ja, en dan leggen ze toch hun vertrouwen weer eh, steeds ten onrechte in een nieuw versleuteld netwerk dat ook weer belooft dat het nooit gekraakt zal worden. De politie heeft door onderschepte berichten ook nog eens twee drugslabs ontdekt. En er zijn drugs, wapens en 4 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken gaat waarschijnlijk zijn bezoekje aan China uitstellen. Dat komt allemaal door gedoe rondom een ballon. Een paar dagen geleden zweefde er ineens een Chinese ballon boven Amerika. De VS denkt dat die is ingezet om te spioneren. Maar volgens China klopt er niks van, zegt correspondent Sjoerd en Daas. Nou ja, volgens Peking heeft het niks met spionage te maken. Is het echt overmacht? Ehm, de Amerikanen zeggen, ja, dit is niet iets waar ze heel veel inlichtingen mee zouden kunnen krijgen. Eh, maar goed, eh, het, het spel is op de wagen tussen Amerika en China. Er is wantrouwen van beide kanten. China zegt dat het ding bedoeld is voor wetenschappelijk onderzoek. Door de wind zou de ballon per ongeluk boven Amerika zijn komen te hangen. En Max Verstappen weet in welke wagen hij volgend jaar zijn derde Formule 1 wereldtitel moet gaan behalen. In New York werd vandaag zijn nieuwe auto gepresenteerd. Hij wilde alleen nog niet te veel verklappen over wat er allemaal veranderd is. Coming out of uh, last year, you get a bit of a picture of what you want from from the car, what you want to improve. So that's what we tried to do with this year's car. I cannot get into too many details about it, hmm. um, but um, yeah, you constantly just try to make it better, <laughs> and that's what you're working on. But uh, the first feelings have been uh, have been really really Eind van de maand wordt hij getest en 5 maart is dan de eerste Grand Prix van het jaar in Bahrein. Het weer. Het blijft zacht vanavond en vannacht. Het koelt niet verder af dan 7 graden. Morgen wat motregen, weinig zon en een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio rijdt het nog langzaam op de A10 vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein.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 Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Así Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, La Rosalía. ¿Quién lo diría? ¿Qué ¿Eh? Que tal la esquina hasta son sonaría?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 krijgen misschien financiële steun van de overheid. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over mensen die zich laten omscholen... voor werk in de zorg, onderwijs of techniek... en daardoor tijdelijk minder inkomsten hebben. De politie en het OM hebben vijf maanden meegekeken met een chatdienst... die werd gebruikt door criminelen. Bij invallen in onder meer Nederland, België en Duitsland zijn tot nu toe 42 verdachten opgepakt. Het diplomatieke conflict loopt op over de Chinese ballon boven het noorden van de Verenigde Staten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken stelt zijn bezoek aan China uit vanwege de zaak.